Dat melden Turkse media. Een van de arrestanten zou een compagnon zijn van de tot levenslang veroordeelde drugsbaron Hussein Baybassin. Ali Agun werd in december doodgeschoten in zijn auto in Istanbul. Hij was een van de hoofdverdachten in het Amsterdamse liquidatieproces. Het weer vanuit het westen wordt het overal droog, klaart het op en neemt de wind af. De temperatuur daalt tot rond de 8 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog bij 14 tot 19 graden. Vanaf hemelvaartsdag gaat het weer regenen.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 Eh, de band bestond uit Ben Webster, tenorsax, Hank Jones piano, Roger Calloway piano. Uh, eh, Harpy eigenlijk op dit nummer. Richard Davis en Ossie Johnson drums. Je luistert naar het CFM Jazz, tweede uur moederdag natuurlijk. Eerste uur heel veel moederdag muziek gedraaid. Tweede uur misschien ook nog wel wat. We gaan rustig verder en we beginnen dan met een Nederlandse zangeres... die ook wel thuis hoort in het rijtje Rita Rijs, Sousia Citroen, Gretje Kouwveld, V. Klaassen. A house is not a home. F Klaassen van haar derde cd. Eens even kijken. A Special Arrange for Fee. een prachtige cd. Mooie nummers op. Uh, ze werd hier begeleid door de Millennium Jazz Orchestra. De volgende die ik draai is iets van Chris Botti. En er eh, wordt gezongen door Gladys Knight. But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Ooh, what I've been missing. Love a man just to call you my own. Got a moon up above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? Ooh, I've heard it said that the thrill of romance facing. Yes, I go to bed with a prayer that you make love to me. Strange as it seems, Ooh. someday we'll meet and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in it seems. Someday we'll meet, and you'll dry all my tears. Then whisper sweet, sweet little things in my ear. Hugging and a kissing. Ooh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? dag draaien natuurlijk ook wel wat romantische muziek. En eh, daar kan je dit wel onder rekenen. Do Love Again, de duets. Eh, de achtste cd van Chris Botti. En ja, op deze cd spelen een groot aantal bekenden mee. Ik zie Sting, Paula Cole, Michael Bublé, Jill Scott... Paul Buchanan en Gladys Knight van het nummer Loverman. En die hebben we gedraaid. En dan is nu de hoogste tijd voor Bobby Bradford en de Frank Sullivan trio. All things your mother didn't tell you. Draai hem niet helemaal een stukje. Bye. Uh-huh. zover Bobby Lee Bradford. Een prachtige naam. Een Amerikaanse jazz, uh, trompetist, cornetspeler, bandleider en eh, componist. En dit was van de cd eh, One Night Stand. All Things Your Mother Didn't Tell You. Ja, dan is het nu eens tijd voor een, andere muziekstijl. En dan kom ik terecht bij Grégoire Barret. Een, eh, ja, ik dacht een Zwitser, geboren in Genève, dus een Zwitser. En eh, die speelt eh, mondharmonica. En ja, heeft gespeeld met hele bekende David Sandborn, Cassandra Wilson. Eigenlijk te veel om op te noemen. heeft meegedaan op albums van Kurt Elling, Jackie Terrison, Steve Coleman. Nou, te veel om op te noemen. Maar in 2012 heeft hij ook weer zelf een cd gemaakt. En heeft hij ook gastartiesten op meegenomen. En dit is Cassandra Wilson, The Man I Love. Thank you. above, I'm dreaming of. grote vraag wie is de opvolger van Toets Stielemans. Nou, Gregor Mare is een van degenen die in aanmerking komt om op te volgen natuurlijk. Eh, mooie eh, klanken, mooi gespeeld. Eh, de zang Cassandra Wilson, daar is natuurlijk een grote coryfee op jazzgebied. Ik weet niet hoeveel cd's gemaakt. Dan is het nu tijd voor een, weer eens een gitaarfeestje. Het eerste heb ik ook wat gitaarwerk gedraaid, maar nu is de beurt aan. Eric Johnson en Mike Stern die hebben in 2014 een prachtige cd gemaakt, Elected. En daar staat onder, onder andere het nummer op Benny's Man Blues. En dat is natuurlijk een beetje geïnspireerd op Benny Goodman. Ik weet niet of je het kan horen, maar het klinkt wel fris en fruitig en lollig. En dat voor de zondagochtend. verjaarfeestjes van Eric Johnson en Mike Stern. Eh, eh, Benny's Man Blues, gecomponeerd door Eric Johnson. CD 2014, getiteld Eclectic. Ja, dan is het nu tijd weer eens voor een zangeres. Barbara Morrison, Let's Stay Together. geweldig. Barbara Morrison van de CD A Sunday Kind of Love. CD 2013, Let's Stay Together. En de volgende is meteen ook weer een hele bekende. Want dat zit natuurlijk wel in dit programma. Een aantal popliedjes op de jazzy manier gespeeld. En dit is van de BBC Big Band. De BBC Radio Big Band zou ik bijna moeten zeggen. En de New York singer Save Your Love For Me. Ook is een hele mooie. Ook bekend natuurlijk. Why? BBC Orchestra en de New York Singers Save Your Love For Me op verzoek van alle moeders. En eh, op dit moment is in Zandvoort het moederdag brunch eh, aan de gang. En daar speelt een Dixieland muziek. En dat doet mij denken aan de Dixieland muziek van de Bocafina Dixie Band. En dat is het nummer Just Like My Mother Told You. Hoor je niet, zo gek vaak. Eh, vanmiddag in de krocht om half drie is er weer een, eh, ja, een, het laatste onderdeel weer van het jazzseizoen eh, in Zandvoort. En vanmiddag speelt de Italiaanse jazz-saxofonist Max Ionata. Max Ionata is te horen op meer dan 70 platen... en geniet grote bekendheid in Italië en verder buiten, met name in Japan. Hij heeft samengewerkt met heel veel beroemde jazzmuzici... en vanmiddag wordt hij begeleid door pianist Karel Boulet Erik Timmermans op contrabas en Frits Landersberg op de drums. Ja, ik zou zeggen, mis het niet. Plan je bezoek aan Moederdag zo... dat je om half drie even een, bezoekje kan brengen aan de krocht... en kan genieten van heerlijke jazzmuziek. Eh, wij gaan verder met nog meer heerlijke jazzmuziek. Didi Bridgewater, uh, eh, Mother Son-in-Law. Don't even need to think of trying to be a modest social lion. Sipping tea if you will be my mama's son in law. Now you know I ain't got the least desire to set the world on fire. Just wish you'd make it proper to call my old man Papa. You don't have to sing like that, so you can tell to be my mother's son-in-law. But baby, already got a mother-in-law. Oh, shucks. Ja, Didi Bridgewater. Ja, ben ik fan van. Mooie stem. Prachtige stem. Eh, tijd voor iets instrumentaals. En dan ben ik toch weer toe aan een gitarist. En dat, heet Philip Katrien, een Belgische gitarist. En die heeft hele mooie muziek gemaakt. Hij heeft eh, verschillende eh, jazzgrootheden begeleid. Charles Mingus, Benny Goodman, Toots Thielemans, Charlie Mariano, Chet Baker... Nou, speelde in een duo met Larry Correll. Eerst weer iets van gedraaid. Kortom, heel veel gedaan. Oh ja, Katrien heeft ook nog heel kort gespeeld bij de bekende popgroep Focus. Het zal in de tijd geweest zijn dat Jan Akkerman de band had verlaten... in verband met ruzie. Ik denk dat het maar heel kort geweest is. Kortom, een eh, geweldige muzikant. Eh, heeft ook een keer een uh, tournee gedaan waar ook... eens even kijken... onze... even kijken wie daarop meespeelde. Nou, allerlei bekende. Ook onze bekende drummer, kan even gauw niet op zijn naam komen... Hij heeft meegedaan in dat tournee. Hier komt hij met Letters from My Mother, Philip Katrien. Sarah McFarlane is een van de opvallendste jonge talenten uit de Britse soul jazz. Eh, ze heeft een puur stemgeluid en een unieke eigen tijdse stijl... waarin soul, jazz, dub en afrofunk samenkomen. De intieme zang van Nina Simone en de betwelmende 70 jazz van Fado Sanders...